7 Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Spaanse kustplaats Cambrils, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Barcelona... zijn bij een antiterreuroperatie vannacht vier terroristen gedood... bij een tweede terroristische aanslag. Een vijfde overleed later aan zijn verwondingen. De terroristen droegen bomgordels en probeerden in te rijden... op mensen die over de promenade liepen. Hulpdiensten melden dat daarbij zes burgers en een agent gewond zijn geraakt. Cambrils is een populaire plek bij Salau, waar veel toeristen komen. Volgens de politie is er een direct verband tussen de gebeurtenissen in Cambrils en Barcelona. De Catalaanse politie is nog steeds op zoek naar de dader van de terreuraanslag in Barcelona, waarbij zeker 13 doden vielen en ruim 100 gewonden. De politie heeft twee mannen aangehouden, maar daar zit de bestuurder van het busje die op de Ramblas een groep mensen aanreed niet bij. Verder zegt de politie dat de aanslag is gelinkt aan een explosie in een huis in Alcanar, waarbij een dode viel. Volgens de politie werden in het huis explosieven met gasflessen gemaakt. Bij de aanslag in Barcelona zijn een Belgische vrouw en drie Duitsers omgekomen. Over de nationaliteit van andere slachtoffers is nog weinig bekendgemaakt. Van de meer dan 100 gewonden zijn er 15 slecht aan toe. Drie Nederlanders raakten ook gewond. Het gaat om een echtpaar en een vriendin van hun dochter. En zij verkeren niet in levensgevaar. Spanje heeft na de aanslag drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Vandaag wordt om 12 uur middags een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag. Het aantal moorden in Nederland blijft dalen. Tegelijkertijd nam het aantal afrekeningen in het criminele circuit de afgelopen jaren juist toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar werden 110 mensen om het leven gebracht. Dat zijn er 10 minder dan het jaar daarvoor. En de helft minder dan in 2000. Het weer, vanuit het zuidwesten enkele buien... met kans op onweer en lokaal veel regen. Later op de dag minder buien en opklaringen. Het wordt 19 tot 21 graden. En ook in het weekend blijft het wisselvallig en koel. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat één file aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 richting Europoort.